Jan van der Putten met het NOS-journaal Jos Brecht, de verdachte in de zaak Nicky Verstappen... is ooit bij het RIAG behandeld vanwege een zedendelict. Dat zegt de leider van het politieonderzoek tegen de regionale krant De Limburger. Vlak na de dood van Nicky Verstappen in 1998 fietste Brecht langs de plek waar de jongen werd gevonden. De politie noteerde toen zijn naam. In 2001 werd Brecht als getuige opgeroepen. Hij vertelde toen dat hij in 1985 was verhoord vanwege ontucht met kinderen... en dat hij toen voor behandeling naar het RIAG was gegaan. De zaak werd destijds geseponeerd. Waar Jos Brecht nu zit is onbekend. Reizigers die met Ryanair vliegen moeten vanaf november betalen voor het meenemen van grote stukken handbagage zoals rolkoffers. Die koffers zijn nu tot 10 kilo nog gratis. Vanaf 1 november kosten ze minimaal 8 euro en dan gaan ze mee als ruimbagage. De budgetmaatschappij zegt dat de passagiers vaak te veel handbagage meenemen en dat zou leiden tot vertragingen. Australië heeft een nieuwe premier, Scott Morrison. Tot vandaag minister van Financiën. De zittende premier Malcolm Turnbull werd in een vertrouwensstemming in zijn eigen liberale partij weggestemd. Hij had impopulaire maatregelen voorgesteld over vennootschapsbelasting en de CO2-uitstoot. Scott Morrison wordt de zevende premier in tien jaar tijd in Australië. In Griekenland zijn gisteren vijf supporters van de Engelse voetbalclub Burnley gewond geraakt. <clears throat> Pardon, dat gebeurde voorafgaand aan de wedstrijd tegen Olympiakos in de Europa League. Een van de supporters werd in zijn been gestoken. Vier anderen liepen lichte verwondingen aan hun lichaam op. Dan nog het weer, vooral in de kustprovincies enkele buien, soms met onweer. Van tijd tot tijd ook zon en vanavond veel meer buien.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 Welkom terug bij ZFM Jazz. Op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. We gaan nu luisteren naar het quintet van George Shearing. De straight spannende pianist die ongelooflijk veel composities de wereld en heeft gezonden. Uh, op enig moment is zijn uh, kwartet eh, aangevuld een tijd lang met Toets Tielemans. Toets Tielemans, die kennen we natuurlijk allemaal, die ging op enig moment het idee krijgen dat hij in België en Nederland en Noord-Frankrijk niet zo aan de bak kon. En zei, ik ga naar Amerika. En heeft die sprong gemaakt. En toen is hij binnen de kortste keer terechtgekomen bij de groep van eh, George Shearing. En als gitarist en als uh, harmonica-speler. Mondharmonica. En eh, pas veel later is hij alleen nog maar mondharmonica gaan spelen. En hij was natuurlijk een uitstekend gitarist. Bekend geworden door het un, zogenaamd unisono meefluiten. Dat wil zeggen dat hij de noten die hij speelde op de gitaar... precies gelijktijdig op de juiste toonhoogte, op dezelfde toonhoogte meefloot. Nou, we gaan luisteren naar ehm, het eh, combo van George Shearing met Toet Stielemans. En het stuk heet Undecided. het, dat was het eh, combo van George Shearing met op gitaar en op mondharmonica Toets Tielemans. Ik ga nog een stuk laten horen van eh, George Shearing, maar dan zonder uh, Toets Tielemans. En dat is het stuk Changing with Times met Marjorie Hyams op de vibrafoon George Shearing, tevens de componist van het stuk op piano. Chuck Wayne op gitaar. John Levy op de bas. En Denzel Bess op het slagwerk. Changing with Times. sharing changes hm, with time. En dat had betrekking op het feit dat eh, als je naar het stuk luistert... dat je ineens denkt, hey, het, eh, het ritme verandert. Het tempo blijft natuurlijk hetzelfde, maar het ritme verandert. En eh, zo maken vele componisten, vele jazzmuzikanten... die zelf stukken componeren die maken daar eh, hele interessante stukken van. We gaan nu luisteren naar eh, de dame die afgelopen week is overleden... en waar ontzettend veel aandacht aan is besteed in de media. Arita Franklin. Ik heb eh, van een cd waar alleen maar live jazzconcerten op staan... heb ik een stuk gevonden waarin zij zingt to try my ways, love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. for sale. Let the poet's vibe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. Now if you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, everything but. apologizing young, young love. terecht applaus voor uh, Aretha Franklin. Op de ranglijst van de 100 beste zangers aller tijden van het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone... staat zij nog steeds op de eerste plaats. Er is genoeg over geschreven, u hebt van alles gelezen. Ik ga ehm, nog één stuk van haar laten horen... en dat is eh, van de cd Jazz at the Cinema... waarin zij vertolkt in de film Porky and Bess... It Ain't Necessarily. in the Bible, it ain't necessarily so. don't it's possible, but with a little grain of necessary, ain't necessary, ain't necessary. Thank you. zijn, eh, eh, met zijn groep. En eh, dat was ook een eigen compositie. En dat was Straight No Chaser. Dan is het nu tijd voor onze Nederlandse vocaliste... die ook afgelopen seizoen in de krocht geweest is met succes en die over de hele wereld uitzwermt. Eveneens met veel succes. En dan heb ik het over eh, mevrouw V. Klaassen. We gaan haar nu eh, horen in een stuk Without a Song. without a song. Without a song, life would be incomplete. An endless stream where we will never meet. There's no refrain, the words can't touch the heart without a song. my trouble and woe, but sure as I know the river will flow, I'll get along as long as the song is strong in my soul. I'll never know what causes rain to fall. I'll never know what makes grass so tall. I only know there ain't no love at all without a song. Da. butter butter do do be oh butter butter be butter butter butter do do do do butter butter butter do ba do do ba ba butter butter butter do do do do do ba bu better do do butter be oh butter be oh butter butter do be butter butter butter do do do butter be butter butter do do do do Faye Klaassen, Without a Song. Prachtig vertolkt. En eh, zij wordt ook genoemd als de opvolgster van uh, Rita Reis. Ik ga nu eens laten horen van... Eh, de band van Chris Barber. Die eh, al heel lang speelt. En eh, tegenwoordig geloof ik met 12, 13 man op het podium staat. En steeds vernieuwd. Dat is, blijft natuurlijk ook heel goed. En eh, in dat geweld komt er dan ineens een nummer voorbij. Wat heel aandoenlijk is en heel klein. Dat is het stuk Who's Blues. Gitaar en mondharmonica. Chris Barbers Jazzband. Met eh, Chris Barber zelf op de trombone. Uh, met het stuk Who's Blues. Dan is het nu tijd voor de big band sound. Want dat hebben we nog niet gehad in deze uitzending van ZFM Jazz. En ik heb gekozen voor een puiken Nederlandse big band. De Jan Molenaar Big Band uit Noord-Holland speelt al uh, ongelooflijk veel jaren. En met heel veel succes. En dit is een eh, opname uit, ik zou het niet meer weten wanneer, een aantal jaar geleden. 2007, denk ik. Met op de bas onze eigen Erik Timmermans op het slagwerk. Joost Kesselaar, piano Kajan Witmer. Ja, en eh, allemaal onder leiding van Jan Molenaar. Er wordt gezongen door een dame uit Nieuw-Zeeland... waarvan uh, de jazzcritici destijds zeiden toen er een cd uitkwam... She sings with fire in her belly. En dan heb ik het over Hattie St. John. En we gaan het allemaal horen hoe het klinkt in het stuk Don't Get Around Much Anymore. Saturday dance. Heard they crowded the floor. I couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I would visit the club. Got as far as the door, but they'd have asked me about you. Don't get around much anymore. als een huis staat het. Daar zijn we zeker van. We gaan nog een stukje horen van de Jan Molenaar Big Band... met als zangeres Hattie St. John. En dat is een eh, stuk van Johnny Mercer. En dat heet Traveling Light. day. some lucky night. de Jan Molenaar Big Band met... Eh, ja, Hattie St. John Traveling Light. Het is alweer bijna afgelopen met ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En eh, we hebben nog eh, een klein nummertje te gaan. We hadden ooit de roemruchte jazzfestivals in Zandvoort. Uh, maar dat is allemaal het verleden. We hebben gelukkig nog jazz in de krocht. En die gaan eh, na de vakantie weer beginnen met een reeks van prachtige concerten. terugdenkend aan de jazzfestivals... Eh, kan het niet anders dan dat we ook uitkomen bij Jaap Dekker... met zijn Boogie Woogie groep. Ik ga laten horen de Good Morning Blues als het tijd wordt uh, om te sluiten, dan zeg ik bijvoorbeeld dank voor het luisteren.